Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De missionair premier Rutte spreekt vanochtend in Peking met de Chinese president Xi Jinping. Het is de eerste keer in vijf jaar tijd dat Rutte weer in China is. De gesprekken tussen Rutte en Xi gaan onder meer over de spanningen over chipmachinefabrikant ASML... maar ook over Taiwan en de oorlog in Oekraïne. Ook minister Van Leeuwen voor Buitenlandse Handel is mee naar China. Jongeren tussen de 18 en 25 vinden zichzelf minder klimaatbewust dan de oudere generatie. Die zijn veel meer geneigd korter te douchen, de verwarming uit te draaien en het licht uit te doen, blijkt uit cijfers van het CBS. Jongeren gedragen zich doorgaans ook minder milieuvriendelijk, bijvoorbeeld omdat ze vaker vliegen. ouderen die vinden klimaatverandering nu een groter probleem dan jongeren. Die maken zich juist meer zorgen over klimaatverandering in de toekomst. Jord Kelder heeft een hoge beroep een zaak tegen Google gewonnen. De rechter die oordeelde dat het techbedrijf te weinig heeft gedaan om netadvertenties te weren. Die deden alsof Kelder hun producten aanprees. Later wordt in een andere zaak bepaald hoeveel Google moet gaan betalen aan Jort Kelder. De laatste tegenstander van Oranje op het EK voetbal komende zomer is bekend. In de play-offs versloeg Polen Wales na penalties. Na 120 minuten was er nog niet gescoord. De andere deelnemers in de pool van het Nederlands elftal zijn Frankrijk en Oostenrijk. Ook Oekraïne en Georgië hebben zich geplaatst. Oekraïne versloeg IJsland met 2-1. Georgië zorgde voor een stunt door Griekenland uit te schakelen. De Georgiërs die namen de penalties beter en plaatsten zich zo voor het eerst in de geschiedenis voor het EK. Georgië werd vierde in de kwalificatiepool... maar belandde via de Nations League in de play-offs. Het weer nog in het zuiden en het westen. Wat regen. Het eh, is een graad of 7 nu. Overdag op veel plaatsen bewolkt. In het oosten kans op wat regen. Alleen in het westen kan de zon middags af en toe doorbreken.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 And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, Ja don't you know? Can't stop now, don't you know I till we hearing the fire alarms going off. We got them watching. Do we really got them on a trance?